black box in the house of QFF. QFF. record, man. Voor de volgende, blijf maar gewoon lachen. All in the mix at QFF Radio 66.6 Yeah, 66.6 FM. Illuminati Bunker live music with the mob up and Robin Grontier. in the fucking mix. from the fucking record, spinning it from the vinyl. Ja, dit neem ik op, uh, Box. mix on QFF Radio 66.6 FM. Robin Grontier, The Mob Up, and Chris Liebing. kan nog een keer. We just keep on trucking. For Duck 10-4. the universe live at QFF Radio 66.6 FM. vanaf een tafel die verbonden is met een eh, kristal dat ik van Blackbox kreeg. en een zweetsteen die ik vond op het ballenveld. Ja, zo rokken wij. Of pompen, eh, of pompen wij. In de kosmologische eten op 66.6 FM. Radio QFF. live mixen gewoon. Live fucking in de mix. Met plaat- en drumcomputer. Hier met de eh, verschillende drumcomputers en platenspelers aanwezig. En natuurlijk niet te vergeten mijn keyboard en mijn synthesizer en mijn Cubase. Alles loopt hier volop nu. Open het in de kosmologische elektronische ether, die ook wel het internet heet, op radio QFF 66.6 FM. Slaap lekker, Tommy. zitten trouwens gewoon 703 mensen te luisteren. 703. Remember, Toby, just be nice. My friend Jeff from Canada, Toronto, would say, just be nice. Just be nice, dude. Just be nice. We zitten op 898 luisteraars. Dat is echt een enorme sprong. Maar ik zie ook dat er een link staat op het 4chan forum naar deze stream momenteel. 4chan for life, but wel after QFF, zeg maar. QFF for life en dan 4chan. hier op QFF Radio. In de mix met de Mabob. Lekkere schrans hier op QFF Radio. Met de Mabob en Robin Grontier en Chris Liebing. fucking panic. En dat, dat serieuze advies wil ik iedereen meegeven die luistert naar deze stream. En inmiddels zijn dat 902 mensen. Het gaat echt kei fucking snel. Spread the word, motherfucker. Spread the word. es nicht gewusst. Wir stampfen, wir stampfen ganz laut, wir stampfen die ganze Nacht. Jawohl, jawohl, wir stampfen. Wir stampfen und wir mixen. Jawohl. The Mob at QFF Radio 66.6 FM. in the remix with Chris Liebing and Robin Grontier. Jawel, ik mix het live. Van plaat, met drumcomputers en al, alles tezamen. Pom pom pom pompen met de stereo man, pompen met de shit. Je zegt het goed. De grootste kerels heb ook ik in paniek gezien. En daarom zeg ik maar, eh, dingen waar je onbekend mee bent, daar raak je van in paniek. En bij het woord paniek moet ik denken aan Niek van Malona. Paniek, paniek, Malona paniek met Klatu en Niek. Paniek. complimentje voor mezelf voor het mixen van dit. Ha, want dit loopt zo fucking lekker door. speciaal voor Toby. Deze is speciaal voor Toby. Nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, 999. Speciaal voor Tommy. die stoel, Toby. Klim eruit. Klim eruit, Toby. Je kunt het. Klim uit die stoel. En doe het boelkloedig. Boelkloedig is het sleutelwoord. Boelkloedig. kloedig, Toby, in de mix naar de volgende in de fucking mix met de Mabob. Hier op QFF Radio 66.6 FM. Live vanuit de QFF Illuminati Music Bunker. In de mix met de Mabop en Robin Grontier en Chris Liebing. Eh, van 010X, van 010X gaan we zo meteen naar Triflon. yeah, fucking Triflon. Triflon it is, in the mix, op Kielverver Radio 66.6 FM. Perfect gemixt. Heb je ook eh, bonbons? Heb je ook gewoon bonbons? Het was een slechte imitatie van de vieze Alman. en de platenspeler is wat je nu hoort. zelfs die jingles mixen we er gewoon live in. What's my name? And Chris Liebing in the mix. special for Black Box. Father, like whoops, like the water, like the water we flow, like the water, like the music.